Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat voetballer Quincy Promes een transfer maakt naar de gevangenis. De voetballer is opgepakt in Dubai. Russische media zeggen dat hij waarschijnlijk is doorgereden na een auto-ongeluk. Hij werd daarna op het vliegveld opgepakt, zegt verslaggever Remco Andringa. Dat was dus niet omdat hij internationaal gesignaleerd stond... na zijn eerdere veroordelingen voor drugshandel en ook nog een steekpartij. Maar Nederland wil wel graag dat hij eh, die straffen eh, alsnog hier gaat uitzitten. Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben sinds een paar jaar afgesproken... om gevangenen met elkaar uit te wisselen. Thijs Reumer gaat een maand de gevangenis in. Hij was veroordeeld tot een maand cel en twee voorwaardelijk voor chatten met minderjarige fans. Daarbij ging het meerdere keren over seks en ook stuurde hij seksueel getinte foto's door. Reumer zou in hoger beroep gaan, maar zegt nu dat de slachtoffers al genoeg last van hem hebben gehad. Alexei Navalny is begraven. Bij de uitvaartdienst in het zuiden van Moskou waren vanmiddag duizenden supporters van de Russische oppositieleider. Daarna is hij begraven net buiten de stad. Navalny overleed twee weken geleden in het strafkamp waar hij zat. Veel mensen denken dat hij door de overheid vergiftigd is. Duo heeft gediscrimineerd. De club die gaat over de studiefinanciering controleert soms bij studenten met een uitwonende beurs of ze niet stiekem thuis wonen. Maar dat deden ze veel vaker bij mensen met een migratieachtergrond. Onderwijsminister Dijkgraaf is geschrokken. En de visdeurbel doet het weer. Het ding in Utrecht werd vanmorgen geopend. De bedenker legt uit hoe het werkt bij de Weertsluis in de stad. Onder water kunnen wij met een livestream continu meekijken wat daar gebeurt. En zodra daar vissen zich voor de camera bewegen. Dan kunnen we op de bel drukken. Dan kun jij op de bel drukken. En dan wordt er een screenshot gemaakt, dus een foto. En die verzamelen we. En dan weten we of de vissen liggen te wachten. Nou, als we dat weten, dan kunnen we aan de sluiswachter vragen: wil jij de deur weer openen van de sluis, want dan kunnen de vissen er langs. De vissen willen door de sluis om zich voor te planten. Die gaat pas open voor boten in april, dus dankzij de visdeurbel kunnen de vissen nu al op zoek naar een leuke partner. Vorig jaar is er meer dan 100.000 keer op de visdeurbel gedrukt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht valt er vooral in het westen nog regen. Morgen begint droog met eerst wat zon, later vanuit het zuiden regen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knopen de Hoek en Roelevaretsveen een kwartier vertraging... A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk 20 minuten vertraging door een ongeluk.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 Het gevolg is dat hij een maand de gevangenis in moet. Thijs Reumer werd vorig jaar veroordeeld voor seksueel getinte online gesprekken met minderjarige fans. Nederland komt met nog eens 150 miljoen euro om munitie te kopen voor Oekraïne. Premier Rutte maakte dat bekend in Kharkiv bij een ontmoeting met president Zelensky. Nederland wil uitlevering van voetballer en drugsmokkelaar Quincy Promes. Die werd gisteren opgepakt in Dubai na een auto-ongeluk daar. In Nederland is Promes bij Verstek veroordeeld voor cocaïnesmokkel en een steekpartij. En het weer. In eh, de westelijke helft van het land wat regen.